Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er komt een tweede vaccin tegen het blauwtongvirus, meldt ANP. Halverwege juni kunnen waarschijnlijk 1,3 miljoen prikken geleverd worden. In april werd het eerste vaccin tegen blauwtong goedgekeurd. Daarmee zijn al schapen ingeënt. Blauwtong dook vorig najaar na zo'n 15 jaar weer op in Nederland. Kleine muggen dragen het virus over op koeien, schapen en geiten. Die krijgen last van koorts, stijve poten, een opgezwollen tong en ontstekingen aan de hoeven. Vorig jaar gingen ruim 40.000 schapen dood door blauwtong. De Russische president Poetin wil een nieuwe minister van Defensie... en heeft daarvoor oud-vicepremier André Belushov op het oog. Poetin is vanwege zijn vijfde presidentstermijn... die afgelopen week begon, bezig met het benoemen van een nieuw kabinet. Als Belousov de nieuwe defensieminister wordt... komt hij op de plek van Sergei Shogu. Die zou op zijn beurt secretaris worden van de Russische Veiligheidsraad. Egypte vindt dat de Israëlische agressie in Gaza alleen maar verder toeneemt. Daarom sluit het land zich formeel aan bij de genocide-rechtszaak tegen Israël. Die zaak is door Zuid-Afrika gestart bij het internationaal gerechtshof... omdat Israël zich schuldig zou maken aan genocide tegen Palestijnen in Gaza. Studenten uit China en Hongkong die in het buitenland studeren... worden door de Chinese overheid geïntimideerd, lastiggevallen en in de gaten gehouden. De Chinese autoriteiten proberen te voorkomen dat deze studenten zich bezighouden met gevoelige of politieke onderwerpen. Dat blijkt uit een rapport van Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie sprak met 32 studenten uit acht landen, waaronder ook Nederland. Een deel zegt dat hun familie in China door de politie is bedreigd vanwege hun activisme in het buitenland. Het weer, in het zuiden kans op een bui.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 Seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how has it burned. The threat of distant thunder, the sky was red.